Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Maarten van der Weijden heeft gaan slapen op een speciaal luchtbed. De lange afstandszwemmer ligt nu ruim 24 uur in het water. Onderweg naar Borkum, de zesde van de elf Friese steden die hij aan wil doen... werd het zwemmen erg zwaar. Daarom heeft hij besloten tot zonsopgang te rusten. Van der Weijden houdt zijn sponsortocht om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Maandagavond hoopt hij de 200 kilometer van de Steden zwemtocht volbracht te hebben. De aanslagpleger in het centrum van Londen van afgelopen dinsdag moet morgen voor de rechter verschijnen. Hij is aangeklaagd voor poging tot moord op politieagenten en mensen in het publiek. De 29-jarige Brit van Soedanese afkomst reed met zijn auto in op voorbijgangers in de buurt van het parlement. Drie mensen raakten gewond. Honderden Venezolaanse vluchtelingen zijn door de bewoners van een Braziliaanse grensplaats teruggejaagd naar hun eigen land. Ze houden migranten uit Venezuela verantwoordelijk voor een gewelddadige overval op een lokale winkelier, bekogelden vluchtelingen met stenen en staken hun bezittingen in brand. Vanwege de crisis in Venezuela zijn al tienduizenden inwoners naar Brazilië gevlucht. Tennisser Kiki Bertens speelt later vandaag in de finale van het WTA-toernooi van Cincinnati... tegen de nummer 1 van de wereld, Simona Halep. De Roemeense won vannacht overtuigend haar halve finale in twee sets. Bertens wist eerder de finale te bereiken door de nummer 6 van de wereld... de Tsjechische Petra Kvitova in drie sets te verslaan. Het was de zevende overwinning van Bertens op een speler uit de top 10 sinds Wimbledon. De Wateringse staat nu zelf op de 15e plaats op de wereldranglijst. Het weer vannacht is er veel bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog.